Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Bij een aardbeving op Taiwan zijn meerdere gebouwen ingestort. In zeker één van die gebouwen zouden mensen wonen. Over slachtoffers is nog niets bekend. De beving had een kracht van 6,4 op de schaal van Richter. Het epicentrum lag in het zuidwesten van het eiland en dat was toen nacht. Taiwan wordt vaak getroffen door aardbevingen. Een doorstart van VND kan in gevaar komen door het Canadese bedrijf Hudson's Bay, dat aast op een aantal panden van het warenhuis. De Canadezen willen daarin een eigen winkelformule starten. Als de verhuurders met hen in zee gaan, lukt het de curatoren van VND mogelijk niet om het bedrijf een doorstart te laten maken met een nieuwe Nederlandse eigenaar, vermoedelijk de oprichter van Coolcat. In Colombia zijn drie mensen overleden na besmetting met het Zika-virus. Ze hadden mogelijk als gevolg van het virus de spierziekte Guillain-Barré opgelopen. Ze raakten daardoor totaal verlamd met de dood als gevolg. Het verband tussen Zika en de spierziekte wordt nog onderzocht, net als het verband met misvormde baby's. Het aantal gevallen daarvan in Brazilië blijkt minder groot dan eerder werd gedacht. Staatssecretaris Dekker wil dat dyslectische leerlingen dit jaar toch de spellingcontrole kunnen gebruiken bij het eindexamen Nederlands. Hij heeft het college voor toetsen en examens gevraagd om het verbod te heroverwegen. Ouders van dyslectische leerlingen zijn bang dat hun kinderen zonder spellingcontrole zakken voor het examen. Twitter heeft het afgelopen half jaar meer dan 125.000 accounts verwijderd van gebruikers die terreurdaden hadden verheerlijkt of aangekondigd. De tweets gingen vooral over IS. Twitter heeft het aantal medewerkers dat zulke berichten opspoort verdubbeld en gebruikt daarbij ook speciale software. Het weer, vanavond en vannacht overwegend droog, minima rond 7 graden. Morgen veel bewolking, alleen in het zuiden mogelijk wat zon. Het blijft vrijwel overal droog, het wordt dan ongeveer 10 graden.